uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Twee surfers die eerder op de avond bij Scheveningen uit zee zijn gehaald... zijn overleden. Ze hoorden bij een groep surfers die op het water in de problemen kwam. Een derde surfer is gered. Er worden nog mensen vermist. Naar hen wordt gezocht met onder meer reddingsboten en een helikopter. De zoekactie is extra lastig door de harde wind en onstuimige zee. In Denemarken is het aantal mensen dat een coronapatiënt gemiddeld besmet... de afgelopen weken gedaald van 0,9 naar 0,7. Dat zogeheten reproductiegetal daalde ondanks de heropening van de school- en kinderdagverblijven vier weken geleden. Denemarken was daarmee het eerste land in Europa. Volgens de Deense gezondheidsautoriteiten blijft de verspreiding beperkt door de afstandsmaatregel en goede hygiëne op scholen. Britten krijgen het advies om mondkapjes te dragen in winkels en het openbaar vervoer. Volgens de Britse regering kan dat het risico op verspreiding van het coronavirus verminderen. Het blijft bij een advies, er is geen verplichting. Gisteren maakte premier Johnson bekend dat de coronamaatregelen vanaf woensdag worden versoepeld. Mensen mogen onder meer vaker naar buiten. De scholen gaan op zijn vroegst pas na 1 juni open. Minister van Nieuwenhuizen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om alsnog onderzoek te doen naar de vliegtuigramp bij Faro in 1992. Bij die ramp vielen 56 doden, onder wie veel Nederlandse toeristen. De centrale vraag van het onderzoek zal zijn of het toenmalig ministerie van Verkeer en Waterstaat informatie heeft achtergehouden over technische mankementen aan de DC-10 van Martinair. Het weer. De komende uren neemt de wind af. De temperatuur daalt naar 6 graden aan zee en 1 graad in het binnenland. Lokaal kan het aan de grond vriezen. Morgen wisselen bewolkt en vooral in het noorden kans op een bui. Er is minder wind dan vandaag en het wordt een graad of 13. Vanaf woensdag loopt de temperatuur weer wat op.